Levi van Eck met het NOS-journaal. Sadiq Khan is herkozen als burgemeester van Londen. Bij de verkiezingen van gisteren kreeg de Labour-politicus ruim 55% van de stemmen. Khan zegt dankbaar te zijn voor het vertrouwen die de Londenaren in hem stellen. In zijn campagne zei hij dat hij meer banen wil creëren in de Britse hoofdstad... en het toerisme wil bevorderen. Kaans overwinning is een van de weinige lichtpuntjes bij de regionale verkiezingen voor Labour... Vooral in het midden en noorden van Engeland, waar de partij in het verleden veel steun had, waren de verliezen groot. In Lelystad zijn meerdere straten ontruimd omdat er een vreemde lucht uit het riool komt. Ook is een hele woonwijk, Punter, afgesloten. Volgens de brandweer gaat het niet om aardgas, maar welke stof wel geroken wordt is niet bekend. De gemeente meldt dat 400 tot 500 mensen ergens anders moeten slapen. Voor 25 mensen die niet terecht kunnen bij vrienden of familie... is een hotel in Lelystad geregeld. Het RIVM heeft monsters uit het riool genomen en gaat die nu onderzoeken. In Brussel bleven nog veel mensen op straat hangen na het sluiten van de terrassen. Die mochten in België voor het eerst weer open tot 10 uur s avonds. Maar rond half één waren er nog zeker duizend mensen bij elkaar op een plein, meldt een verslaggever van Omroep VRT. Er werd gefeest, gedanst en gedronken en mensen hielden daarbij geen afstand. Bij een nieuwe confrontatie tussen de Israëlische politie en Palestijnen in Oost-Jeruzalem... zijn volgens hulporganisatie Rode Halve Maan zeker 53 Palestijnen gewond geraakt. Volgens Israël raakte ook één agent gewond. Tienduizenden Palestijnen hadden zich verzameld rond de Al-Aqsa-moskee. De Israëlische politie en militairen waren massaal aanwezig op straat. Het weer, er zijn opklaringen en de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. In de ochtend vallen vooral in het westen onweersbuien. In de middag is het zo goed als droog en wordt het 24 tot 27 graden.